Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook vandaag worden weer verschillende broken. Onder meer in Stavoren, Schiphol, Hoek van Holland, Westdorpen en Vlieland... zijn de hoogste temperaturen ooit gemeten. Op verschillende plekken is het warmer dan 37 graden. Op sociale media wordt geklaagd dat de airconditioning in het openbaar vervoer vaak niet werkt. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB zegt dat de airco in metro's en trams... met deze buitentemperaturen niet naar behoren functioneert. De politie in Limburg heeft een voortvluchtige brandstichter opgepakt. De man werd eind vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar cel... omdat hij een bedrijfsgebouw in brand had gestoken. Sindsdien was hij onvindbaar. Vorige week zag een agent op zijn vrije dag de man ineens lopen in Heerlen. Hij belde zijn collega's, maar de man wist te vluchten naar Duitsland. Afgelopen dinsdag werd hij weer gezien in Heerlen. Toen is hij alsnog opgepakt. In de eerste helft van dit jaar is er meer vals geld onderschept dan het half jaar daarvoor. Volgens de Nederlandse bank werden bijna 21.000 valse biljetten in beslag genomen. In driekwart van de gevallen ging het om briefjes van 50 euro. Touroperator Fly Orange heeft faillissement aangevraagd. De operator maakte gisteren al bekend dat zeven vluchten naar Marokko zijn geschrapt. Naar eigen zeggen kwam een Portugese chartermaatschappij die de vliegtuigen zou regelen zijn afspraken niet na. Daardoor werden vluchten van honderden mensen die naar Marokko willen geannuleerd. Nu schrijft Fly Orange dat het bedrijf is genoodzaakt alle activiteiten te stoppen. Daarom zijn nu alle vluchten van Fly Orange geannuleerd. Vervoersmaatschappij Eurotunnel heeft duizenden tickets voor de trein tussen Frankrijk en Engeland geannuleerd. Door de extreme hitte zijn er problemen met de airconditioning in de treinen die daardoor niet allemaal kunnen rijden. Gisteren reden er ook al minder treinen wat leidde tot lange wachtrijden, wachttijden. Het weer, zon en wat stapelwolken. Er is kans op een enkele onweersbui, vooral in het zuidwesten. En het wordt 33 tot 38 graden. Morgen eerst buien, mogelijk met onweer.